Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gezondheidsautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk hebben 38 besmettingen met een nieuwe coronavariant ontdekt. Dat zijn er 17 meer dan vanmorgen werd gemeld. Volgens de Britse Gezondheidsdienst zijn er geen aanwijzingen dat deze mutatie mensen zieker maakt of de overdracht vergemakkelijkt. Wel tast de mutatie mogelijk de effectiviteit van vaccins aan. Het Nederlandse RIVM maakt zich mede daarom zorgen over deze nieuwe mutatie. De mutatie is tot nu toe één keer aangetroffen in Nederland... bij een positief getest persoon bij de GGD-regio Utrecht. De Franse volksvertegenwoordiging heeft met een grote meerderheid een wetsvoorstel aangenomen om moslimextremisten aan te pakken. In de plannen worden radicale moslims harder gestraft en strenger gecontroleerd. Iemand kan straks drie jaar cel krijgen als hij of zij privégegevens van iemand online zet, waardoor die persoon gevaar loopt. Bedreigingen aan het adres van ambtenaren worden ook zwaarder gestraft. Artsen mogen geen maagdelijkheidsverklaringen meer afgeven en polygamie wordt harder aangepakt. Een ernstig ziek jongetje uit Drenthe heeft duizenden kaartjes gekregen... nadat zijn vader een actie voor hem had opgezet. Jason wordt er op 28 februari 4, maar zal waarschijnlijk niet veel ouder worden. Hij heeft het syndroom van Lei dat zijn hersencellen aantast... en het gaat steeds slechter met hem. Om hem een onvergetelijke verjaardag te bezorgen... heeft zijn vader mensen opgeroepen om een verjaardagskaart op te sturen. In de achtste finales van de Champions League heeft Barcelona een grote nederlaag geleden tegen Paris Saint-Germain. De ploeg van Ronald Koeman en Frenkie de Jong verloor thuis met 4-1. Kylian Mbappé scoorde drie keer voor de Parijzenaars. In de andere achtste finale won Liverpool met 2-0 bij Leipzig.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 Love is bad. so bored I'm starting to realize that all the boys I find are all trouble I told my mother, she said, go get your glass full So I did, and I saw your preference, cause I know mine, and it's you.